Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Van Heijem gaat weer om tafel met de stakers. Veel verschillende beroepen hebben de laatste tijd het werk neergelegd... om te demonstreren voor een vroeg pensioen... waarmee mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen. De gesprekken zaten muurvast, maar de minister ziet toch licht aan het einde van de onderhandelingen. We hebben natuurlijk de intentie om een goede regeling af te spreken. Ehm, eh, en dat is wat we ook te bieden hebben. En natuurlijk zullen we ook luisteren naar de zorgen en de voorstellen die zowel de werkgevers als de bonden op tafel eh, leggen. Eh, en wat ik te bieden heb is een open gesprek daarover en de inzet om eh, met elkaar zo snel mogelijk voor deze mensen die erop zitten te wachten eh, uit te komen. De afgelopen tijd staakte onder meer de politie voor het vroegpensioen. Daardoor konden meerdere eredivisiewedstrijden niet doorgaan. De Britse actrice Maggie Smith is overleden. Ze is bekend van Downton Abbey en van Harry Potter. Daarin speelde ze de strenge maar rechtvaardige professor Minerva Anderling. Your house will be like your family. Your triumphs will earn you points. Any rule breaking and you will lose points. Maggie Smith won veel prijzen, onder meer twee Oscars. Ze was 89 jaar. En de vrouwen van FC Twente spelen in de Champions League tegen Chelsea, Real Madrid en Celtic. Dat bleek bij de loting vanmiddag. Trainer Joran Pot vindt het een mooie loting, maar makkelijk wordt het niet. Volgens mij is eh, Chelsea eh, en Real Madrid zijn ook geen verkeerde tegenstanders. En eh, laten we Celtic niet uitvlakken, want die, zijn ook niet voor niks hier. Dus nee, daar, daar zullen we aankomende periode tijd aan moeten besteden om, om dat zo goed mogelijk te onderzoeken. En, en kijken waar onze kansen kunnen komen te liggen. Bij een van de tegenstanders, Chelsea, komt Twente een bekende tegen. Daar speelt Wieke kaptein. zij vertrok afgelopen zomer uit Enschede. Dan nog het weer. Veel buien. De wind gaat wel wat liggen. Morgen krijgen we van alles wat. Bewolking, zon, regen. En het wordt een tikje kouder. Een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter. In de regio Noord-Holland staan ze nog op de A7, Zaanstad richting Horen Voor Purmerend 10 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en knoop het Amstel 10 minuten.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 als hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint. Trump zei dat vlak voor een overleg met de Oekraïense president Zelensky. Trump wilde in een debat geen steun uitspreken voor Oekraïne. De Zwitserse wielrenster Muriel Fourer is aan haar verwondingen overleden. De 18-jarige ging gisteren hard onderuit tijdens het WK voor junioren.